Mogelijk wordt tijdens de afzonderlijke gesprekken besproken... wat er gedaan kan worden om snel de veiligheid van onder andere advocaten te garanderen. Dirk Wiersum was de advocaat van de kroongetuige in de zaak rond de gezochte Ridwan Taghi. Hij werd gisteren voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. De schutter is nog steeds voortvluchtig. Vandaag hangen op alle gerechtsgebouwen de vlaggen halfstok. De man die gisteravond in Amsterdam in zijn auto is doodgeschoten... is de Surinaams-Nederlandse oud-profvoetballer Kelvin Meenaert. Dat bevestigt de politie. Hij speelde onder meer voor FC Volendam en FC Emmen. Meenaert werd in zijn auto vanaf een scooter onder vuur genomen... en reed daardoor een brandweerkazerne in. De twee daders die op de scooter zaten zijn voortvluchtig. In het zuiden van Afghanistan zijn zeker 20 mensen omgekomen... bij een bomaanslag bij een ziekenhuis. 95 mensen raakten gewond. Het ziekenhuis is deels verwoest. De verantwoordelijkheid voor de aanslag in de stad Kalat is opgeëist door de Taliban... Zij zeggen in een verklaring dat hun gebouw van de Afghaanse veiligheidsdienst het doelwit was. Ook dat pand is beschadigd, maar of daar slachtoffers zijn gevallen is onduidelijk. Sinds de vredesbesprekingen met de Verenigde Staten deze maand stuk liepen... plegen de Taliban bijna dagelijks aanslagen. Facebook en Instagram verwijderen voortaan foto's van onrealistische afvalmethodes en afvalproducten. Ook foto's die onrealistische claims maken over afvallen zijn voortaan taboe. Deskundigen maken zich al lange zorgen over de invloed van dit soort berichten op sociale media. Die zouden een schadelijk effect hebben op het welzijn van jongeren. Op de sites gaan jongeren onder de 18 ook veel minder berichten zien. Die gaan over diëten en plastische chirurgie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en plaatselijk kan regen vallen.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 It's my favorite, but you can keep it en de lekkerste van toen. Nashville, jouw wekelijkse dosis country is een uur openen zeg. Wel een heerlijk nummer. Eleanor Springstrike en Take the Country Road. En dat doen we weer twee uur lang, want dit is Nashville Country Radio. Natuurlijk twee uur lang weer country, afgewisseld met wat bluegrass en wat Americana. Iedereen weer van harte welkom en also a welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. Zowel in Nederland als in het buitenland hebben we heel veel luisteraars waar we heel blij mee zijn. Want dat betekent dat jullie de show waarderen en de muziek die we draaien. En daarom gaan we maar snel verder met de muziek. muziek. Dit is Granger Smith en Stutter. I, I ain't never seen nothing like you in your blue jean kryptonite. Oh my, my, my, girl, you got my tongue tied. I can't even talk straight. I'm all out, lights, me, kiss, lips, yours. See what I'm trying to say. Whoa, you got me stumbling, mumbling mumbling my words like whoa. Yeah, I'm tripping and slipping up, girl. You're making me stutter, stutter. Yeah, you're making me stutter, stutter. Good Lord, God really did a number tonight and making music in the moonlight. Oh my, my, my heart's beating double time every time something rolls off my lips. I'm like, more want, give me, have it. Got a baby, I'm not making any sense. Whoa, you got me stumbling, mumbling, fumbling my words like, whoa. got me stumbling, mumbling, fumbling my words like Smith en Stutter. Het liedje waarin hij uitlegt hals over kop verliefd te zijn op een mevrouw. En eh, ja, blijft een heel mooi nummer, absoluut. Waar ik heel blij mee ben is dat de volgende dame een nieuw album heeft uitgebracht. En die zit weer boordevol met echte country. Trisha Yearwood, dit is Something Kinda Like It. something kinda like it. dan onze website www.nashvilleradio.nl of volg Nashville Country Radio op Facebook of Twitter. Well, turn that bottle up and drink it, crank that jukebox up and hang it bartend for another round. Here's to our best bad decision, situation, no conditions, oh and memories we all need to drown. So fill your cup and raise it up jump in and join the club and float this whiskey river reservoir. We're gonna spend the weekend in the deep end of a diving bar. Cause up in here, you're not the only loving left. or lost and lonely one who's ever swam against the tide. Think of this as your oasis. It's the safest of the places that a broken heart can find. of a die. je hebt een e-mail eh, dat klopt, maar voordat we daarmee verder gaan... ga ik eerst vertellen dat je net luisterde naar Cart Brooks en Blake Shelton en de Dive Bar. De heren zijn met het nummer genomineerd voor een CMA Award... voor de categorie Musical Event of the Year. Dus ik ben benieuwd of zij die felbegeerde trofee in de wacht kan slepen. Gaan we dus nu inderdaad naar onze digitale brievenbus. Vanuit Amerika stuurde Jade Kelly een nummer naar, haar, naar ons toe. Het liedje is een ode aan haar moeder. Dit is Mama Tolken. time. Every night, the old man he'd walk in. And I remember he called me bartender, and I just called him friend. Not the same old, same old stew, but the first one he could find. bourbon straight. And he never cared what kind. And he'd say, It's the only thing that takes her off my mind. So I erase her. whiskey done 2012 van het album By the Fire waren dat McKinley en Bags en The Drink Goodbye Dry. 1972, daar gaan we nu naartoe. Uit Nederland Country van Don Rosenbaum. Dit is Swimming into Deep Water.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 Don Rosenbaum met Swimming into the Water. En daarmee gingen we terug naar... 1972. En dan is het nu tijd geworden voor Bluegrass. Deze vijfkoppige band is in 2016 opgericht en komt uit de Spartanburg, South Carolina. Van het album Salem Town, hier is Backline en Won't You Please Come Back To Me. to one. quarter to two. It's been so long since I've heard from you. The shadows on the wall mess with my mind. Sitting here alone again. Since you've gone, that's how it's been. All I do is hang my head and cry because. Amerika gaan we weer even naar Nederland. En dat doen we met de nieuwe single van Sylvia Amee. Op 26 oktober komt haar album Superhero uit. En daar staat dit nummer ook op. Dit is Almost. It is sinking in what I did. Is it all a big mistake? It's so easy to forget why I after some time the reasons why just fade suddenly I see you everywhere I go and suddenly I think of you and I miss you so surely this is the same road I took the day I left home, but it sure looks different now. Well, I guess I look different too, cause time changes everything. I wonder what they'll say when they see their boy looking this way. terug naar 1963. En dat deden we Bobby Bear met 500 Miles Away From Home. Dit nummer is ook aardig gecoverd, want er zijn eh, een aantal covers... onder andere van Kingston Trio, Clan Campbell... en zelfs Reba McIntyre heeft er ooit een versie van op de plaat gezet. Blijft leuk, die oude country muziek. Americana, daar is het nu weer tijd voor geworden. We hadden het net over 500 miles en nu hebben we het over A Mile To Go. Dit is Eileen Jewel. One of these old days. artiest timmert sinds 2017 aan de weg in de countrymuziek. Hij deed mee aan seizoen 10 van American Idol, maar won deze show niet, want daar werd Scotty McGreary gekroond en kreeg hij het veelbegeerde trofeetje. Deze meneer werd wel vrienden met Scotty en ging zelfs nog met hem op tournee. Het nummer wat je nu gaat horen komt van zijn debuutalbum Mercury Lane. Dit is Jimmy Allen en Make Me Want To. long legs, cut off jeans, pulling me in like a magnet. Your eyes locked on me. I knew right then I had to have you. Right here in the middle of the floor, this hole in the wall on the back street. I knew I had to get close to you. Girl, what's your name? You're gonna make me want to Soft hands touching on me Lighting me up like a bonfire yeah. Your lips are making me think This is gonna be an all night Right here in the middle of the crowd You're the center of the world on a bar stool to your car, car, car. Stealing kisses out there in the dark, dark, dark. Het album. Bas de Graaf uit Aalsmeer stuurde een mailtje naar info.nsvoorradio.nl en vroeg aan ons of wij aandacht wilden besteden aan het volgende album. Het is het album Threads, het elfde en laatste studioalbum van Sheryl Crow. En daar pakt ze goed op uit, want het is een album het barstens vol met allerlei hele goede duetten. Bas is een grote fan van Sheryl en vroeg dus daarom of wij aandacht wilden besteden aan dit album. Nou, dat gaan we zeker doen, want we gaan nu twee nummers van het album draaien. Het eerste nummer is een duet samen met Chris Stapleton, wat ze samen met Chris zelfs schreef. En het tweede nummer is een nummer met Chris Christofferson. Dus eerst Sheryl Crow en Chris Stapleton met Tell Me When It's Over. En daarna Sheryl nog een keer met Chris Christofferson en Border Lord. Dit is het Nashville Spotlight Album. You wanna build your wall. album. buzz was humming to a half forgotten echo hanging over in the brain. Tapping time and thinking of the time we never had the time to take. to Nashville Country Radio, your weekly dose of country around the world. A little smoky, little bandit, a little getting out of hand. And if you're going where we're going, get going, I'll get out of our way. Mixing crows, hard to handle. Burning Willie, rockin' random. If we're gonna do it, then we ain't gonna do it halfway. Cause we don't play. Check it out. Ferris Brown, oftewel Coldford. Zanger, rapper, songwriter, ondernemer en voormalig professioneel golfer. Wat heeft deze meneer niet allemaal gedaan of doet hij nog steeds? Stijlmuziek van Cold wordt omschreven als country, rap en je hoorde net We The People. We gaan weer even onze digitale brievenbus info at Daar stuurde Landon Broyles ons een mail naartoe vanuit Texas, USA. Landon is pas 16 jaar oud, maar heeft zijn, eh, zijn hart verpand aan de oude country stijl.